doordat de levensverwachting hoger uitvalt. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het actuarieel genootschap... De gemiddelde leeftijdsverwachting neemt al tientallen jaren toe... maar in de komende decennia valt deze aanzienlijk hoger uit dan werd aangenomen. Dat kost de pensioenfondsen vele miljarden extra, zeggen de rekenmeesters. De fondsen zitten al in zwaar weer door de lage rente. Orkaan Earl is Sint Maarten gepasseerd zonder al te veel schade aan te richten. Wel zijn daken van huizen gewaaid en werden bomen ontworteld... maar voor zover bekend raakte niemand gewond... De orkaan kwam niet direct over het eiland, maar passeerde Sint Maarten al bijna 50 kilometer. Earl is nu een orkaan van de categorie 3. 5 is de maximumkracht voor een orkaan. Het bestuur van de Bundesbank heeft zich gedistanceerd van bestuurslid Saratsin. Er is niet met zoveel woorden gezegd dat hij wordt ontslagen... maar het bestuur heeft grote moeite met zijn visie... en wil op korte termijn met hem praten over zijn toekomst bij de bank... Vandaag is van hem een omstreden boek verschenen waarin hij schrijft over de integratie in Duitsland. Dit weekend zei hij dat alle Joden een specifiek gen delen en dat alle Turken in Berlijn geen andere economische functie hebben dan het verkopen van groente en fruit. Bij de presentatie zei Sarrazin dat hij recht heeft op zijn eigen mening. Ruud van Nistelrooy keert terug in het Nederlands elftal. De spits van HSV Hamburg vervangt Robin van Persie in de selectie voor de wedstrijd tegen San Marino. Van Nistelrooy werd niet geselecteerd voor het WK in Zuid-Afrika... omdat hij nog niet voldoende hersteld zou zijn van een blessure.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 heart stone. Maybe I'll be whole again one day. Lay me down, lay me down. Maybe I'll be whole again. Lay me down. somewhere between heaven and hell. My soul knows where it's been. I want to feel my spirit lifted up and catch my breath sand from the stone.